Goedemorgen, ik ben Thomas Delsingen. dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds een grote reddingsactie aan de gang bij Mariupol. Afgelopen weekend werden in die Oekraïnse stad voor het eerst mensen gered uit een fabriek. Vanaf het begin van de oorlog, meer dan twee maanden geleden, schuilden zij op dat terrein. Ze zaten in gebouwen en tunnels af te wachten, terwijl in hun stad steeds meer Russische militairen rondliepen. Er werd meerdere keren geprobeerd om ze veilig te evacueren. Maar dat is nu dus pas gelukt, zeggen de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Ze maken zich zorgen over de mensen die er nog zitten. Het eten, drinken en de medicijnen raken op. Bij een huis in Amsterdam is gisteravond een explosief ontploft. Er was één persoon binnen, die is niet gewond geraakt. Vrijdagavond ging het in diezelfde straat ook al mis. De politie weet nog niet zeker of de twee explosies iets met elkaar te maken hebben. En bijna 80 automobilisten op de A15 bij Rotterdam hebben gisteravond een boete gekregen... omdat ze doorreden terwijl er een rood kruis boven de weg ging. De politie schrijft op Twitter dat de automobilisten rijkelijk beloond worden voor hun heldhaftige gedrag. De boete voor het negeren van een rood kruis is 250 euro. En in Groningen kon je gisteren niet heel rustig op het terras zitten. Er reden meer dan 100 jongeren rond op scooters en brommers. Die willen graag een stuk asfalt buiten de stad waar ze kunnen racen en stunten. Om daar aandacht voor te vragen reden ze al toeterend en wieliend door de stad. Er kwamen allerlei meldingen binnen over overlast. Er zijn ook een paar boetes uitgedeeld. En het weer nog. Een mooie lentedag vandaag. Het blijft overal droog en wordt ook behoorlijk zonnig. Het is ook warmer dan de afgelopen dagen. Max 14 tot 19 graden.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 Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste.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 Tolken en vertalers die voor de overheid werken... voeren deze week actie door geen opdrachten aan te nemen. Ondanks de verhoging van het uurtarief naar 55 euro... vinden ze de vergoeding nog steeds te laag. De melkprijs stijgt naar een recordhoogte. Melkveehouders krijgen voor 100 liter nu 52,50 euro. De melkprijs stijgt al langer door de grote vraag wereldwijd. Schiphol verwacht voor vandaag minder reizigers dan gisteren, maar het blijft druk op de luchthaven. Mensen moeten ook vandaag rekening houden met lange rijen door personeelstekorten, onder meer bij bagageafhandelaars.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 Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, party, girl. Do you have any idea what you starting, girl? got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty. Let it work the kitty like, hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. your girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. shy girl, go bonanza.